Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de vulkaanuitbarsting in Indonesië is opgelopen naar 13. Ook raakten tientallen mensen gewond. De meeste hebben brandwonden opgelopen. De evacuatie van mensen uit het getroffen gebied is voorlopig stilgelegd... vanwege hete wolken met vulkanisch materiaal. De vulkaan Semeru is met een hoogte van bijna 3700 meter de hoogste berg van Java... Veel mensen in de omgeving zijn op de vlucht geslagen. Door de as en de vele regen is een dikke modderstroom ontstaan. Bij een zandmijn waren tien arbeiders vastkomen te zitten. Die zijn door reddingsdiensten in veiligheid gebracht. In de boostercampagne in het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe bijna 20 miljoen prikken gezet. Eerst konden alleen 40-plussers zo'n coronaprik krijgen. Sinds maandag komen alle 18-plussers voor een prik in aanmerking. Op het Cruise cruiseschip bij New Orleans zijn tien passagiers besmet met corona. Het schip was afgelopen week in Mexico, Belize en Honduras. Er zijn 3200 passagiers aan boord. Iedereen wordt in New Orleans getest. Wie besmet is, moet in quarantaine. In Oostenrijk zijn drie skiers om het leven gekomen door een lawine. Ze waren met een groep aan het skiën op de Lakkenspitz in het Salzburgerland... toen een pakket sneeuw van 600 meter lang losraakte. De drie raakten bedolven onder de sneeuw. Twee van hen werden dood teruggevonden. De derde overleed in het ziekenhuis. De Nicolaas-basiliek in Amsterdam krijgt vandaag een stukje bot dat echt van Sint-Nicolaas zou zijn geweest. Het reliek van ongeveer duizend jaar oud komt uit de abdij van Egmond. Vanochtend wordt het tijdens de mis in de Sint-Nicolaas-basiliek bijgezet. En het weer nog bewolkt en wat regen. In het noordoosten kans op wat natte sneeuw. In het westen ook wat zon en het wordt 3 tot 6 graden. Morgen eerst droog en wat zon, later regen en maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velzen een file van 4 kilometer... en de vertraging is daar 10 minuten. Er ligt daar namelijk een stuk hout op de weg.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 Ik zei 'Maar waar is die helikopter dan, oom Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje. Dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ik kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21... Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme, zeg. Eten we vandaag alweer penenuien. ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas... elke dag eigenlijk penenaaier? Nou, zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt... Hè, zijn we eigenlijk van die geile penenuien af, zeg.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 You're finding it, taking it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. not a constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. Hand me up or simmer down, and I won't ham it up or simmer down with it, brethren. Nothing else but us right now, and I ain't need nothing else, no one else but you and I, and it ain't just us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now.